Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De gemeenten krijgen er honderden miljoenen euro's bij voor de jeugdzorg. Volgens Haagse bronnen trekt het kabinet er dit jaar 350 miljoen euro voor uit... en in de drie jaar daarna nog eens 190 miljoen per jaar. De gemeenten luiden vandaag de noodklok. Ze dreigden hun taken in de jeugdzorg aan het Rijk terug te geven... omdat het kabinet volgens hen te weinig geld beschikbaar stelt... om de taken goed uit te voeren. Taliban-strijders hebben in de Afghaanse hoofdstad Kabul... een gebouw van een Amerikaanse hulporganisatie aangevallen. Er vielen vier of vijf doden, onder wie een politieman en een buitenlander... en zeker 24 gewonden. Zeker vijf Taliban-strijders zijn ook gedood. Eerst ontplofte een autobom, daarna begon de aanval. Een tweede autobom ging niet af. De Afghaanse president Ghani had opgeroepen tot een staakt het vuren tijdens de ramadan. Maar de Taliban wezen dat voorstel van de hand. Europese landen hebben bezorgd gereageerd op het dreigement van Iran om meer uranium te gaan verrijken. Groot-Brittannië roept Iran op om zich te houden aan het atoomakkoord en geen escalerende stappen te nemen. Ook uit Parijs en Berlijn klinken bezorgde geluiden. China en Rusland slaan een andere toon aan. Die landen geven de Verenigde Staten de schuld van het Iraanse dreigement. In 2015 werd in het atoomakkoord afgesproken dat Iran het nucleaire programma stil zou leggen in ruil voor een einde aan de westerse sancties. Maar nu de VS zich vorig jaar terugtrok uit het akkoord en weer sancties instelde, voelt Iran zich niet meer gebonden aan dat akkoord. Het weer. De laatste buien met kans op onweer trekken langzaam weg naar het noordoosten. Vannacht is het zo goed als overal droog. Morgen is er eerst wat zon, maar later zijn er buien, mogelijk met onweer. En het wordt rond de 15 graden. Vrijdag wordt het minder nat, maar dan wordt het ook nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam een half uur vertraging nog tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. A10 knooppunt Nieuwe Meer Meer een kwartier vertraging voor de afrit Volendam.